5 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Ook in Roermond ronselen politieke partijen mogelijk stemmen. Waarnemend burgemeester Kammaert schrijft aan fractievoorzitters in de gemeenteraad... dat hij aangifte doet als hij daarover nog meer berichten krijgt. Hij heeft al van verschillende kanten gehoord dat politieke partijen kiezers vragen om hun stempas als ze niet gaan stemmen. Kammaert schrijft niet welke partijen hij verdenkt van ronselpraktijken. Deze week bleek dat er waarschijnlijk stemmen zijn geronseld in Soest en in Heusden. VVD-fractieleider Zelstra denkt dat op zijn vroegst tegen het einde van deze kabinetsperiode ruimte is voor lastenverlichting. De kabinetsperiode loopt tot 2017. Zelstra zei in Pauw en Witteman dat het overheidstekort nu nog te hoog is. Begin deze maand bleek uit ramingen van het CPB dat de economie aantrekt en het begrotingstekort dit jaar onder de 3% uitkomt. De oppositie zei dat moet worden gekeken of lastenverlichting mogelijk is, maar de PvdA en de VVD vonden dat te vroeg. Het is nog niet zeker dat de vermiste Boeing van Malaysia Airlines is gelokaliseerd. De Chinese overheid publiceerde gisteren drie satellietfoto's met grote drijvende objecten in de Zuid-Chinese zee. Het hoofd van de Chinese burgerluchtvaart zegt nu dat er geen bewijs is dat de beelden iets te maken hebben met het vermiste vliegtuig. Vietnamese vliegtuigen en schepen hebben het gebied waar de satellietfoto's zijn gemaakt de afgelopen drie dagen doorzocht, maar ze hebben daar niets gevonden. In het gebied wordt wel verder gezocht. In de Venezolaanse stad Valencia zijn drie doden gevallen bij demonstraties. Het zijn een student, een lid van de Nationale Garde en een man die bij het schilderen van zijn huis werd geraakt door een verdwaalde kogel. In het Zuid-Amerikaanse land wordt al een maand gedemonstreerd tegen de linkse regering. Daarbij zijn tot nu toe 25 doden gevallen. De Venezolanen hebben genoeg van de enorme inflatie, de lange rijen bij de supermarkten en het hoge aantal moorden.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 Dan ze niet te en al hebben ze geheeld. uit eten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boerden met toender, ze bleven altijd vrij. De zuskiet al nieuwe is nog breed.